Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Apeldoorn zijn vannacht drie slachthuizen geblokkeerd door activisten van een internationale dierenrechtenclub uit Frankrijk. Volgens de politie zijn 39 actievoerders naar binnen gegaan bij de bedrijven. Ze hebben zich vastgemaakt aan machines en transportbanden. Deze verslaggever van Omroep Gelderland vertelt waarom. Zij voeren deze actie omdat ze eigenlijk op willen komen voor, eh, voor de dieren. Zij vinden dat, eh, dat deze slachthuizen, die onderdeel zijn van de van drie groep, eh, geweld tegen, tegen dieren hanteren. En dat ze dieren discrimineren. En daar wilden ze graag een, een punt mee maken. En dat is waarom ze nou ja, deze actie vannacht hebben ingezet. De ME maakt zich klaar om iedereen los te maken en te arresteren. Vier jaar geleden werden de slachthuizen ook al geblokkeerd door dezelfde groep. En vandaag wordt besloten of Robert M. in de TBS-kliniek moet blijven. Hij misbruikte tientallen zeer jonge kinderen, onder meer op kinderdagverblijven in Amsterdam. Twee jaar geleden zat zijn celstraf erop en sindsdien zit hij in een TPS-kliniek. Zometeen wordt bepaald of hij daar nog langer behandeld moet worden. Dat vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat gebeurt op eh, basis van een advies van de behandelaars. Die vertellen of eh, de behandeling gewerkt heeft, of hij nog gevaarlijk is... of hij terug kan keren in de samenleving. En de rechters beslissen. De kans lijkt klein dat Robert M. vrijkomt. TBS kan oneindig worden verlengd. De woningmarkt is volgens een vandaag het belangrijkste thema bij de verkiezingen. Ze hebben aan de leden van hun opiniepanel gevraagd... welk onderwerp de meeste prioriteit verdient. En daar kwam dus de huizenmarkt uit. Daarna volgen op enige afstand immigratie en gezondheidszorg. Een toerist in Duitsland heeft haar hond in een kluis gestopt... toen ze het beroemde kasteel Neuschwanstein wilde bezoeken. Huisdieren zijn er niet welkom en daarom besloot ze... ondanks waarschuwing van andere bezoekers... haar viervoeter in een kluis te proppen. Uiteindelijk is de hond bevrijd door personeel. De Duitse politie is een onderzoek gestart. Het kan zijn dat de vrouw haar huisdier moet inleveren. Het weer nog een wisselend dagje met vanochtend van tijd tot tijd pittige buien met ook kans op onweer. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam door de werkzaamheden bij Amsterdam... 9 kilometer file tussen het knopende hoek en de aansluiting met de A10. De vertraging is zo'n 20 minuten. Een kwartier op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Astendelft en Zaanstad Zuid. 7 kilometer file vertraging wordt nog eh, groter. Op de A8 Zaanstad Amsterdam een kwartier. Eh, de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Knoop het Raasdorp en afrit AMC 15 kilometer file. vertraging is alweer 40 minuten. A10 de Nieuwe Meer een kwartier tussen afrit Haarlem en afrit Volendam 9 kilometer file. En 201 Hoofddorp Uithoorn tussen de A4 en Schiphol Oost 3 kilometer file. En 201 Hoofddorp Hilversum tussen Uithoorn en Meidrecht 3 kilometer. Een kwartier vertraging op de N232 Haarlem amsterdam bij Badhoevedorp. En 232 Amstelveen-Haarlem bij de N231 10 minuten vertraging.